van 4 uur. Clemens Peters met het NOS Journal. Botresten die eerder dit jaar werden gevonden in Oekraïne... in het gebied waar vlucht MH17 neerstortte... zijn menselijke resten van vier Nederlanders en drie buitenlanders. Een journalist had de stukjes bot gevonden... en overgedragen aan de Oekraïnse justitie. Er zit geen DNA-materiaal bij van de twee inzittenden van vlucht MH17... van wie nog nooit iets is teruggevonden. Het referendum over de aftapwet wordt definitief gehouden op 21 maart. De referendumcommissie heeft dat besloten. Dat betekent dat het tegelijk wordt gehouden met de gemeenteraadsverkiezingen. Twee weken geleden stond al vast dat het raadgevend referendum zou doorgaan. Er waren voldoende handtekeningen binnengekomen. Het referendum gaat over de vraag of de inlichtingendiensten meer mogelijkheden moeten krijgen om het internetverkeer in de gaten te houden. Het dodental van de aardbeving in het grensgebied van Irak en Iran is opgelopen tot 530. Er zijn zeker 8000 gewonden, meldt het Iraanse staatspersbureau. De beving van zondag had een kracht van 7,3. Het epicentrum was zo'n 30 kilometer van de Iraakse stad Halabja. Inmiddels wordt er niet meer naar overlevenden gezocht, er worden alleen doden geborgen. De vergaderzaal van de Tweede Kamer heeft sinds vandaag een Nederlandse vlag. Die staat links van de stoel van Kamervoorzitter Ariep. Zij noemde het aan het begin van de middagvergadering een bijzonder en belangrijk moment in de parlementaire geschiedenis. De komst van de Nederlandse vlag was voorgesteld door PVV en SGP. Die vonden het belangrijk dat het symbool van de natie in de vergaderzaal zou komen. Het weer. Het is 7 tot 11 graden en er valt soms wat lichte regen. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en is er kans op mist. Morgen is het vrij grijs met soms nog wat regen bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is alweer druk op de wegen in de Randstad met nu 15 files. Deze springen eruit. De A9, Alkmaar-Amstelveen, na een ongeluk bij knooppunt Raasdorp. Ruim een half uur in de file, vanaf knooppunt Velzen, twee rijstroken minder. Op de A12 Utrecht-Den Haag een kwartier in de file tussen knooppunt Lunette en Woerden door een kapotte vrachtwagen.